Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De Nederlandse journaliste Frederik Geerdink is na verhoor in Turkije vrijgelaten, dat zegt haar advocaat. Geerdink liet vanochtend zelf weten dat ze in haar huis was opgepakt op beschuldiging van het maken van propaganda voor een terroristische organisatie. Minister Koenders, die op bezoek is in Turkije, reageerde geschrokken op het nieuws van de aanhouding. De Duitse man die verdacht wordt van matchfixing wordt uitgeleverd aan Duitsland. Dat mag, dat is de uitspraak in een kort geding voor de Haagse rechtbank. De Duitser is vanochtend naar de grens gebracht en overgedragen aan Duitse cipiers. Zijn advocaten hadden een kort geding aangespannen... omdat volgens hen onduidelijk is wat de Duitsers precies met hun cliënt willen. De Duitse justitie ziet de man als een speel van een internationaal goksyndicaat... dat scheidsrechters en spelers omkocht om uitslagen van voetbalwedstrijden te manipuleren. De Europese aandelenbeurzen blijven dalen. Ook vanochtend stonden ze weer op verlies. Na de middag leken de koersen wat te herstellen. Aandelenbeurzen in Europa, Verenigde Staten en Azië sloten gisteren en vanochtend met zware verliezen. Ook de olieprijs en de koers van de euro ten opzichte van de dollar zakten vanochtend verder weg. Rond de middag kostte een euro minder dan 1,19 dollar. En de laatste keer dat de euro zo goedkoop was, was net na de invoering van de munt in 2002. De Nederlandse film Gooise Vrouwen 2 is met bijna 1,2 miljoen bezoekers de best bezochte bioscoopfilm van 2014. Daarna komt The Hobbit, die ruim 830.000 mensen trok, gevolgd door The Hunger Games met bijna 670.000 bezoekers. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs. Zowel Gooise Vrouwen 2 als The Hobbit kwamen pas vorige maand uit en uh, The Wolf of Wall Street kwam al in januari vorig jaar uit. Het weer af en toe zon in de loop van de avond en nacht wat regen. Dan is het 1 tot 3 graden. Morgen meer zon en dan is het op de meeste plaatsen weer droog. En dan wordt het 6 tot 8 graden. Vanaf donderdag wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Your body shiny, is diamond, your heart is strong as gold. Maybe wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny, is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous. But how the world is taking care of business when Kony is around and free.